8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Opgepakt in Turkije omdat hij daar werkt als spion, melden Turkse media. Die beweren dat de man werkt voor de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Hij zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. En ook zou hij azen op informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. De Nederlander zou in Istanbul op heterdaad zijn betrapt tijdens een ontmoeting met drie mannen. Een 45-jarige man uit Nieuwkoop zit vast op verdenking van vrijheidsberoving en verkrachting. Hij zou anderhalve week geleden in Breukelen een vrouw hebben bedreigd. Het slachtoffer werd onder dwang naar verschillende locaties gebracht. En daar werd ze meerdere keren verkracht en vastgebonden. De vrouw kon dankzij een voorbijganger de politie waarschuwen. De verdachte werd een paar dagen later opgepakt. Er was van alles mis met het Siberische winkelcentrum... waar gisteren bij een brand 64 doden vielen. Zo had een beveiliger het brandalarm uitgezet... en waren nooduitgangen geblokkeerd, zeggen onderzoekers. En verder zouden de muren van het winkelcentrum in een Kemerovo... zijn bekleed met plastic, waardoor de brand zich razendsnel kon verspreiden. FC Twente heeft trainer Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet, melden diverse media. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten en de slechte werkrelatie met spelers en staf. FC Twente staat laatste in de eredivisie en won onder Verbeek slechts één wedstrijd. Directeur Jan van Halst mag nog wel blijven, maar hij is geen technisch directeur meer, alleen nog maar commercieel. De schapen die een paar weken geleden dood werden gevonden in Limburg... zijn doodgebeten door een wolf. Dat heeft onderzoek uitgewezen. De schapenhouders krijgen een vergoeding van de provincie voor hun drie gedode dieren. De wolf die de schapen heeft doodgebeten is waarschijnlijk de wolf die anderhalve week geleden in België werd doodgereden.